Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgpremie voor de ziektekostenverzekering gaat volgend jaar fors omhoog. Haagse bronnen bevestigen berichten dat het kabinet uitgaat van een gemiddelde zorgpremie van 1432 euro per jaar. Dat is ongeveer een tientje per maand meer dan nu. Het eigen risico blijft 385 euro, zoals afgesproken tijdens de formatie. Mede vanwege de bevriezing van het eigen risico was er algemeen rekening mee gehouden dat de premie zou stijgen. Verwacht wordt dat die de komende jaren nog verder omhoog gaat. De zorgtoeslag gaat ook omhoog. Premier Rutte is opnieuw in aanvaring gekomen met de oppositie over de afschaffing van de dividendbelasting. Volgens SP-leider Marijnissen blijkt uit interne stukken die het kabinet heeft vrijgegeven dat de afschaffing een persoonlijk project van Rutte is. En GroenLinks zegt dat de dividendbelasting niet zal worden afgeschaft en dat Rutte dat zelf ook wel weet. De uitzetting van een Afghaans gezin is op het laatste moment uitgesteld. Het uitgeprocedeerde gezin zou morgen worden uitgezet... maar volgens de advocaat is de moeder zo verwesterd... dat ze in Afghanistan gevaar loopt. Over zulke gevallen loopt een principezaak bij de Raad van State. De IND gaat volgens de advocaat opnieuw bekijken... of de familie recht heeft op een verblijfsvergunning. Het aantal mensen met honger is vorig jaar wereldwijd verder toegenomen. Volgens de VN leidt ongeveer 1 op de 9 mensen honger... en kampen 151 miljoen kinderen met een groeiachterstand. Jarenlang daalde het aantal mensen met honger, maar vorig jaar steeg het weer. Volgens onderzoekers komt dat door extreme weersomstandigheden en oorlogen. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat gewoon door met zijn werk. Dat staat in een reactie van het hof op de uitval van John Bolton... de veiligheidsadviseur van president Trump. Die dreigt de rechters onder meer met een inreisverbod in de VS... als ze een zaak beginnen tegen Amerikaanse militairen die dienden in Afghanistan. In de verklaring staat dat het hof onafhankelijk en onpartijdig zijn werk blijft doen. Het weer, Vanavond breidt de bewolking zich uit. Morgen gaat het op meer plaatsen regenen.